Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulpdiensten verwachten dat ze in en rond Winterswijk nog de hele nacht bezig zijn met het opruimen van omgevallen bomen. De veiligheidsregio zegt dat de belangrijkste wegen inmiddels wel zijn vrijgemaakt. De gemeente werd hard getroffen door het noodweer aan het begin van de avond. De brandweer kreeg 127 meldingen van schade en één brandmelding. Ook stortte het dak van een bedrijfspand in. Zo'n 20 mensen die nog binnen waren konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Door bomen op het spoor raakten treindiensten rond Zutphen, Hengelo, Arnhem en Winterswijk ontregeld. Het ministerie van Volksgezondheid heeft alsnog met betrokken partijen een akkoord gesloten over de toekomst van de zorg. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. Onder meer de Landelijke Huisartsenvereniging, de Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland hebben ermee ingestemd. Het gaat om afspraken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het akkoord was al bijna rond toen begin vorige maand het kabinet viel. De zorgpartijen en de overheid willen onder meer dat het zorgpersoneel minder tijd kwijt is aan administratie. En ook willen ze meer personeel opleiden. De hitte in Zuid-Europa heeft de afgelopen dagen meerdere levens geëist. Op het Italiaanse eiland Sardinië overleden twee mannen die op het strand door de hitte werden bevangen. In Frankrijk vielen drie doden en in Spanje kwamen vier mensen om door de hitte. Gastland Zwitserland heeft de officiële openingswedstrijd van het EK voetbal voor vrouwen verloren. In Basel werd het 2-1 voor Noorwegen. Al voor de officiële openingswedstrijd speelden IJsland en Finland al tegen elkaar. In toen wonnen de Finse vrouwen met 1-0. Door een rode kaart speelde IJsland een groot deel van de tweede helft met 10 speelsters. Het weer in het oosten nog wat buien, maar die trekken snel weg. Vanuit het westen wordt het overal droog. Minima vannacht rond 15 graden.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 The sound of the birds flying above me is the only thing I hear while walking down this empty road. to even when you're far away. You're always inside. With everything you do and say, my love can't be denied.